Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse staat Arizona gaat een strenge abortuswet terugdraaien. Die wet uit 1864 was nog een maand geleden door de hoogste rechtbank hersteld. Arizona was toen de 15e staat die de abortuswetgeving aanscherpte... sinds het federale hoge of het landelijk recht op abortus schrapte. Volgens de herstelde wet is abortus in bijna alle gevallen verboden... En kunnen artsen die de ingreep uitvoeren een gevangenisstraf krijgen. Democraat en gouverneur Hobbs noemt de wet in een verklaring verwoestend... en zegt er naar uit te kijken de terugdraaiing te ondertekenen. In Georgië zijn vanavond demonstranten slaags geraakt met de politie. Agenten zetten onder meer traangas en waterkanonnen in... om de betogers uit elkaar te drijven. De demonstranten zijn tegen een controversiële wet... die eerder een tweede stemronde overleefde. Er moet nu nog één keer over worden gestemd. De demonstranten vrezen dat die wet wordt misbruikt om kritische media en organisaties monddood te maken. In safaripark Beekse Bergen is een chimpansee overleden na een gevecht met soortgenoten. Het dier overleefde de ruzie, maar raakte ernstig gewond, schrijft Omroep Brabant. De chimpansee overleed op de operatietafel. Vorig jaar overleed in het park ook een chimpansee na ruzie met andere apen. Woordvoerder van het park stelde toen dat chimpansees zelden sterven bij vechtpartijen. De vrouwen van FC Twente is het ook in de tweede kampioenswedstrijd niet gelukt om de landstitel binnen te slepen. De ploeg verloor met 2-0 van Fortuna Sittard. Daardoor komt nummer 2 Ajax op twee punten van Twente... omdat de Amsterdammers thuis met 2-1 wonnen van PSV. Het weer. Vannacht is het zo goed als droog bij een graad of 14.